Citydijkers met het NOS Journaal. Op de A2 bij Meersen is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij is iemand om het leven gekomen en zijn zeker acht mensen gewond geraakt. Volgens de politie gaat het om een aanrijding met meerdere auto's. Door het ongeval is de A2 bij Meersen in noordelijke richting dicht. De politie doet er onderzoek naar de aanrijding. Het zal waarschijnlijk nog de hele ochtend gaan duren. Ruim 70 miljoen Amerikanen hebben tot nu toe hun stem uitgebracht voor de presidentsverkiezingen. Het heeft nieuwszender CNN berekend. In veel staten kan er al eerder gestemd worden, onder meer via de post. In een aantal staten is de nationale garde in paraatheid gebracht om snel in te kunnen grijpen bij ongeregeldheden. Omdat er eerder stembussen in brand werden gestoken. In Spanje is drie dagen na de zware overstromingen een vrouw gered uit een auto. Ze werd vrijdag gevonden toen reddingswerkers haar hoorden schreeuwen. Volgens een lokale krant zat de vrouw vast naast het lichaam van haar overleden schoonzus. Het is onduidelijk hoe ze er nu aan toe is. Op talloze plekken in het rampgebied wordt nog gezocht naar overlevenden... maar de kans wordt met het uur kleiner dat mensen nog levend onder ondergelopen huizen of auto's kunnen worden gehaald. Het dodental staat tot nu toe op 214. Max Verstappen rijdt over een paar uur de kwalificatie van de Grand Prix van Brazilië... Die werd gisteren uitgesteld vanwege de vele regen in Sao Paulo. De kwalificatie staat daarom nu gepland om half twaalf vanochtend. De race zelf is ook verplaatst. Die is juist vroeger, om te voorkomen dat die ook in het water valt. Er is namelijk opnieuw zware regen voorspeld... waardoor de coureurs om half vijf vanmiddag starten. Verstappen begint met een gridstraf van vijf plekken... omdat hij een nieuwe motor heeft. Het weer. De dag start op sommige plekken met wat mist... maar later lost die op... En wordt het een droge en zonnige dag met weinig wind in zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen weer prima doorrijden.